Vier huizen zijn beschadigd door de explosie. Ramen en deuren zijn eruit geblazen. Deze buurvrouw wist niet wat ze meemaakte. Zo'n klap heb ik nog nooit gehoord. Ik, ik had geen idee wat er gebeurde. En toen zag ik... Eh, bij mijn buren eh, de, de achterkant van de auto helemaal uh, geëxplodeerd. En mijn buurman zit daarnaast. In de ontplofte auto lag een losse gasfles. Dat is volgens de brandweer de oorzaak van de klap. De overheid gaat 230 miljoen euro steken in computerchips. Het geld gaat bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van 6G-technologie, de opvolger van 5G. Hoort bij een Europees plan om meer chips te maken in Europa. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van Azië, waar nu de meeste chips vandaan komen. Duitsland gaat toch gas boren boven de Noordzee. Dat moet gaan gebeuren boven Schiemende Koog. Duitsland was eerst tegen gasboring boven de Waddeneilanden... maar is nu vanwege de dreigende gastekorten toch overstag. En sekswerkers hebben sinds vandaag een platform waarop ze melding kunnen maken van agressieve klanten. Dat kan gratis en anoniem. Dan kunnen ze via Ugly Mugs, zo heet het platform, klanten natrekken voordat ze ermee afspreken. Het helpt sekswerkers om veiliger te werken, omdat ze zo gevaar uit de weg kunnen. Iedereen die lid is, krijgt dus die waarschuwingen toegestuurd. Dus dan kan je mensen uit de weg gaan en eh, nieuwe klanten checken of er al een keertje eerder melding van ze is gedaan. Ugly Mugs is al een tijdje actief in het Verenigd Koninkrijk en daar pakt het goed uit. 90% van de leden gaven aan dat ze zich veiliger voelden door Aglimax. En volgens mij hadden 40% zijn klanten uit de weg gegaan... omdat ze eh, dus gewaarschuwd waren via het platform. Tot vandaag waarschuwden sekswerkers elkaar ook wel... maar dan via appjes onderling. Nu is het dus centraal geregeld. Het weer, net zoiets als gisteren. 14 graden op de Wadden, 20 in Limburg. Ook morgen lekker zonnig, maar wel iets koeler. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de druk op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 is de vertraging 20 minuten.